start. met het NOS Journaal. In de buurt van Kerk vanochtend langs een dijkje... in het dorpje Hoezadril, niet ver van de Maas. De brandweer kijkt of er schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. Ook is gezocht naar DNA-sporen. In het gebied wordt geregeld afval van drugslaboratoria gedumpt. Begin deze maand werd in Culemborg 5000 liter ecstasy-afval achtergelaten. Kinderombudsman Kalverboer heeft kritiek op de KNVB. De voetbalbond wist tien jaar geleden al dat voetbalclubs azen op heel jonge voetbaltalentjes van nog geen tien jaar oud. Soms zijn ze nog maar zes. Maar de bond maakt een rapport daarover niet openbaar. Kalverboer vindt dat onethisch. De KNVB wil wachten op Europese regelgeving. Kinderombudsman Kalverboer is het daarmee eens maar ze wil wel opschieten. Volgens haar moeten er nationaal en internationaal afspraken worden gemaakt... zodat jonge spelertjes bij een eigen club kunnen blijven spelen... en niet al piepjong worden weggekocht. De laatste bosbrand in Californië was de grootste ooit gemeten in de Amerikaanse staat. Gisteren kon het vuur na bijna drie weken worden bedwongen. In relatief korte tijd werd een gebied zo groot als ongeveer de provincie Utrecht verwoest. Er vielen twee doden onder wie een brandweerman. Meer dan duizend gebouwen werden in de as gelegd. De politie in Kopenhagen heeft een drugsdealer wel heel makkelijk kunnen arresteren. De man dacht dat hij een taxi aanhield. Maar in plaats daarvan opende hij het portier van een politieauto en ging op de achterbank zitten. De agenten hielden hem aan en kwamen er bij het fouilleren achter dat hij zo'n duizend joints bij zich had. Het weer vanmiddag bewolkt met af en toe regen of motregen. Het is een graad of 10. Morgen en eerste kerstdag weinig verandering. Op tweede kerstdag meer kans op wat zon en af en toe een bui. In de loop van de week iets lagere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Sliedrecht-Oost en Papendrecht 10 minuten vertraging. A27 Almere-Utrecht 5 minuten bij Beeldhoven. Door een asfaltreparatie is de rechterrijstrook dicht.